Kees met het NOS-journaal. Twee op elkaar gebotst in het zuiden van Polen. Daarbij zijn zeker zes doden gevallen. Minstens 60 mensen raakten gewond, van wie 30 zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde enkele tientallen kilometers ten noorden van Krakau. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. Passagiers zaten bekneld in de wrakstukken. Honderden reddingswerkers zijn ingezet. Om de gewonden te verzorgen zijn er tenten opgezet. Volgens de Poolse regering is het mogelijk een van de ergste treinongevallen van de afgelopen jaren. Hoe het kan dat een van de treinen op het verkeerde spoor terecht is gekomen is nog niet duidelijk. In Valkenburg leidt een uitslaande brand in een leegstaande manege tot overlast. In het gebouw stonden pallets met versnipperde kunststof. Dat leidde tot dikke rookwolken die over het Limburgse stadje trokken. De hulpdiensten riepen mensen met geluidswagens op om ramen en deuren dicht te houden. Ook werd er gewaarschuwd voor stankoverlast. De manege wordt als verloren beschouwd. Vlakbij ligt de voormalige Leeuwbierbrouwerij, maar die zou geen gevaar lopen. Bij de brand in Valkenburg is niemand gewond geraakt. Er wordt nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen. In de Verenigde Staten is het dodental van de tornado's die vrijdag over het midden van het land trokken opgelopen tot 37. Op een aantal plaatsen wordt in het puin van verwoeste gebouwen nog gezocht naar slachtoffers. In de staten Indiana en Kentucky is de schade het grootst... Maar ook in Ohio, Georgia en Alabama zijn zwaar getroffen. Ook werden, er werden meer dan 90 tornado's geteld. In Ohio is de noodtoestand uitgeroepen en president Obama heeft federale hulp toegezegd. De verwoestingen zijn enorm. Een dorp in Indiana is bijna helemaal van de kaart geveegd en op een andere plaats werd een lege bus tegen een school gesmeten. Eerder in de week waren bij tornado's in de Verenigde Staten al 13 doden gevallen. Het weer vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Het is 3 tot 5 graden. Morgenochtend eerst nog wat zon, maar later bewolking en regen.